Hier veel minder energie. Als we dat hier allemaal doen, hoeven we minder energie op te wekken. Dan hebben we hier minder uitstoot van CO2 en overal minder klimaatverandering... waardoor hier het poolijs minder smelt en de zeespiegel hier, hier en hier minder stijgt. Zodat wetlands als de Waddenzee hier blijven bestaan... en onze gevleugelde vrienden hier kunnen blijven komen om uit te rusten, zich te voeden, te paren en te broeden. Laat ons op hier.nu weten dat jij warm water bespaart... en maak kans op een klimaatreis naar Nicaragua. FM, Serious Comedy. Deze week kans op kaarten voor hard gelach. En misschien win je zometeen een leven lang lachen. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nou, dan zijn we dus hier eh, beland in het eh, kleine hok waar allerlei uh, dingen voor radio worden ingesproken. Wat, wat, doe jij precies? Ik spreek in voor die tussenstukjes die tussen platen komen, weet je wel. Maar grappig hè jongens? Als je zo hoort, dan heeft hij helemaal niet zo'n diepe stem. Dus kun je nagaan wat ze allemaal kunnen doen met die moderne apparatuur van tegenwoordig. jongens, als jullie het niet erg vinden. Ja, laten we die meneer even met rust. Dan gaan we even kijken bij de nieuwsredactie. Goed, nou en nu na enigszins wat vertraging. NBS. op Radio 3FM. Oh ja, de bekertje. Ik wou een bekertje pakken, helemaal vol met sinaas. Ik heb hier een leeg bekertje. Dit waren de... Oh, jij eerst. Nee, jij eerst. Na uw collega, ik sta erop. Dit waren de Sizzle Sisters. Ah, op Radio 3FM. Met een bandopname van hun laatste chanson. Dat heet I Don't Feel Like Dancing. Prachtig. Nou, eh... Oh, dat was ook, zat ook wat in. Hoppakee. Die zat ook wat in. <laughs> Daar zit wat in. Brood. Het is nog steeds extra weekend. Het is tien over negen. En we hebben nog steeds in de studio Madden Lorne van Boom Chicago. Yeah! Oké. Ehm, guys, we warned you about this. Yeah, this, yeah, we it's, did. It's time for <laughs> something. Don't give us that luck. Um, um, I have no idea what you're no, talking no, about. No, no, no, no, no. We said we're gonna do a little game with oh, you. Yeah, when you took the papers away. From yeah, but um, okay. there is some uh, because um, the last Boom Chicago guys that were here in the studio, uh -huh. they ended up number three in the reality check list, oh, and right, um, right. so um, I think you gotta beat them. Okay. Okay. Cool. So the, the rules are you, we're gonna um, uh, name you uh, an item that you can buy at the supermarket. Oh. Okay. You gotta give us the right price. You can have um, um, a margin of 10% more or less Okay. From the right price. Yeah. Which, which supermarket? Like Albert Heijn or uh, Yeah. Yeah. Yeah. It's the Albert It's, guy. it's, it's the blue So one. it's a little more expensive. Yeah. so, yeah. <laughs> um, and, and, and the important thing is that if you get a, uh, a right answer, you get one point. But for every wrong answer, we uh, take away one point again. So you could end up with minus five <laughs> points. yeah. And it happened before. <laughs> Oh, I, I don't, yeah. I mean, um, the the last place. Uh, uh, Bert and Ernie. Yeah. you, you know Bert and Ernie? Yeah. Yeah. We had them here last week. They, they, I mean, great guys, but they sucked reality check-wise. Okay. You guys ready? Yeah. Oh, ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond. ongeval zijn de sterren gebleven. <laughs> Extra weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de reality check van... <laughs> Boom, wil je er een muziekje bij of eh, Nou, we houdt uh, eh, gewoon maar zo. Even, even kalen. Spannend. Nou, Oké. Eh, Gerard, aan u het woord. Het eerste item voor de reality check van vanavond. The first check. Mm ik hem anders, dat, oh. dat jij hem in het Engels doet en ik hem in het Nederlands vertaal voor de oh, ja. meeluisterende luisteraar? He's gonna translate what I'm saying. Okay. the first article is fries. It's one kilo of fries. Franse frietjes, 1 kilo. uh, I don't need I say like about a euro fifty. Around. Wow. Wow. That's almost entirely correct. That's what I was What going to say. it? I was going to say that too. 145. Nice. Oh, okay. Not Hey, bad what are you all. watching on my paper here? No, I wasn't. <laughs> Okay. You <laughs> are I was, making I was notes. looking at uh, Nicole's MySpace or Hive's That's, that's page. my wife. Is it really? Are you checking out the MySpace of uh, de, de, van je, je vrouw? Nee, vallen alle Hij zit te kijken op de huis van mijn vrouw... en die heeft Domien, onze topproducer, geopend. Wat is hier aan de hand? <laughs> nou, dat, is, dat, klinkt ook als een aardige reality check, Gerard. ik vind het, dit, vind dit is pas een reality check. <laughs> Oh. Shame on you. Oké, okay, second item. is, um, uh, dus, yeah, uh, shall I do the English one now that you translate oh, yeah, Dutch. Dutch? I'll translate the shit, okay. Shit. Um, ik heb hem liever andersom. Ik doe de Nederlandse, jij de Engelse. <laughs> Oh, this is... uh ehm, this oh ehm, is very oh, eh, yeah, Um, this is very uh, difficult to uh, translate in... Uh, eh, Kim curry sound? Ch chicken curry? Chicken, chicken, chicken, chicken curry sound? To put on toast? Oh. on toast. Chicken curry salad. Salad. To put on toast. Oh, yeah, yeah, that, that's oh, stuff. 200 grams. Yeah, it's, a it's a spready stuff. Spready stuff. It's the same thing. Really? I say a little more. More? I say a little more. 180? I'd say two. Two? Okay. Two? With you, do it. Two. Two euros? You sure about no, that? I honestly, I, I have no idea what I'm doing, but I'm trying to say it like I know what I'm talking about. <laughs> Too bad. No, no. It? It's one, 155. I was right! Oh, you had right. the exact oh, right answer right there, but I'm Look, sorry, you're I, back to zero. I am a robot and don't require food. <laughs> so I'm not going to do well with it. We're going to ask you the price of a, of a jerry can of oil later oh, on. So. Yeah, well, you won't be disappointed. <laughs> okay. item number three. Well, uh, this is, uh, you have to translate this. <clears throat> the, the second item is long fingers. <laughs> Oh. <laughs> you, you know, you longer fingers. It's the the biscuit, uh, the, oh, the small right. biscuits yeah, that the, look like a finger. Totally. Yeah, you put the in your coffee, fingers, right? You can put them in your coffee, or <laughs> you can put them wherever you, want. In your grandma, you can put it anywhere. <laughs> the rap part is over. oh, where are the long fingers, Grandma? So, <laughs> okay. <laughs> Sorry about that. Um, oh ja, lange vingers. Um, ehm, eh, 175 grams. Like a, like a... 175 gram lange vingers, dames en heren, jongens en meisjes. I, I'm seeing a pattern. Let's do the same thing for this really? Sure. Oh God, I so... Okay, I want to go on record saying that I feel like it's more, but okay. I'm going to trust you. All right, let's do it. Because I've been wrong every time. How much, how much? 150 again. 150. You sure? No, yeah. Uh, we said 175 grams. How? Not um, four kilos. Not 350. Oh, how much is 170? Yeah. I'm sorry. Okay. You like three, 350 grams would be 150. Oh. You do the math. It's 75 cents. Yeah! yeah! I was gonna say I was gonna say like three euros. That's one point. Yeah, you, were back at zero, but now you're back at one. Oh, yeah. man. You can still make it to the top. If you get um, the, the, next two right, you'll have a shared number one spot with Annelieke Bowers, which we help because she's hot. And with Wait, what? what? But you're not helping me? Oh. What, what are you oh, saying? Oh. I wasn't there the oh. evening oh. from Annelieke oh. Bowers. Oh, Michiel. <laughs> No, no, no, no. No, no, no, no, no really, I wasn't he is falling. I, I, he, falling through the basket. Shit. Now, All right. I was, okay, we, next, we, next we, had, we, had, long uh, direction meetings uh, about this one particular show. I okay. wasn't there that evening. I, I swear you. I was uh, totally Gerard was, and, and he was like, was "Yeah, but, but, but you were right." And we helped you with the longer fingers. Yes. and if, um, anytime if you want help with longer fingers, you can just give us a call. Any fingers at all, we help you. long fingers. Right. okay, next uh, item. Eh, ben ik weer, hè? Ja. Keukenpapier. <laughs> <laughs> kitchen paper. <laughs> you know the kitchen paper, the oh, like pa paper towels. Paper? Oh, but um, oh, I bought I bought these today. Two, oh. a pack of two uh, rolls of uh, paper ten, towels. One ten. One ten for, a pack of two. Okay, no, with moist catchers. yeah, and a print on it as well. Oh, with a print? Yeah. I buy the cheap ones, and they come in a package of four. Right. And they're ninety-eight cents. Oh no, yeah, this this is definitely the luxury. Uh, this is I'd say I'd say one 130 to 150. Okay. Uh, two? Yeah. Okay, 142? 150. 155 yeah. is the correct answer. Uh, well, you got two points, so you, you could you could still fall back to one point, but that would still give you a um, <laughs> shared first place with Boom Chicago. Oh, nah, okay. <laughs> we so we have to beat our boss. Yeah, you, you have to beat Robin O'Tier. Okay, so um, last item, uh, yeah. friend it's, and colleague um, Gerard. It's almost December, so it's time for oh. chocolate milk again. Oh. So, um, cacao. You know, you put it in milk to oh, make. You make chocolate milk from it. Oh, sure, yeah. The powder, powder 250 grams. 250 gram cacao powder. Just cocoa powder. Yeah, cocoa, cocoa like Generic, no brand name, just like regular. It's it's it's a brand. Okay. It's a brand name. Okay. Yeah. Brand. Only the best for this program. Yeah, let's stick what our same. You want? Yeah, you're right. I defer to you. Yeah, I'm gonna, I'm gonna go 150 again. 150 again. Again. well, it's uh, it's a cheap. Uh, item. Oh, so it's so like so no, no. Oh, wait, this wait. is the expensive item. Yeah, well, <laughs> we, we, we had the, the, the the real good brand here. Oh, okay. So it's how much is it? How many? Um, uh, 250, 250 grams. grams. It's a real good item. 250. Okay, yeah, yeah. I feel good about that. 250. Yeah! yeah! man. Jones, you should be a personal shopper. Wow. You got two really points. That's good. That is good. Uh, it puts you, no, uh, two, three, three points. Three yeah. points. You got a shared number one spot. Nice. Wow. Samen met Crazy Pianos en Annelieke Bowers. You see, all hot women. Oh. And uh, number <laughs> one. But where's Tanja Yes then? Oh, she's number three. Oké. Okay. En Bert en Ernie, Artatum er Dagelet staat op de vijfde plek. <laughs> Niet geholpen, hè? Dat gaan we eventjes uitleggen thuis. I'm gonna, I'm gonna fire my butler. <laughs> I definitely do that, yeah. His name's Dan and he works at <laughs> uh, Matt and Lauren, um, uh, you're gonna have to go back to Amsterdam now? You, are yeah, gonna do a show? yeah, we got a show tonight. It's, the Friday late night, night edition? Yeah. It's the late night, Heineken late night. Uh, we have two of our most famous alumni uh, in the States. One uh, is the head writer for a show called Saturday Night Live. Mm-hmm. Um, he's the head writer and one of the wow. main cast members. He's performing tonight, and his brother, who is on That 70s Show and Mad TV, he's also performing tonight. I think the show's already sold out, to be honest. I think, uh, yeah, I think probably. And it's at 11.30. Yeah. But okay. we do have our new show that just opened, My MySpace and iPod. Yeah, so. definitely check it out one time. Yeah. BoomChicago.nl for all the information. And uh, let's not forget, you're going to quit Boom Chicago, yeah, man. my last day at Boom Chicago is January 10th. 10th. Oh, man. You're going to go back to LA. I'm going back to LA because I want to be in movies. You, just can't stand the weather. I miss the California girls. <laughs> Thank you for coming. We're not being very friendly to you, are we? Are we, Lauren? No, I was just shocked that Matt misses California girl. <laughs> Because I like Dutch girls. <laughs> I just like girls. As I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear in exchanging what a beautiful wedding. What a beautiful wedding. Says a bridesmaid to Yes, but what a shame. What a shame the poor groom's bride is. it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. Sinds No Tragedies Extra Weekend. Het is... Twee platen over negen. 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Hij is weer achter zijn eh, computer gedoken, mengpaneel, DJ-set, wat dan ook. En hij heeft de volgende platen in de volgende volgorde gemixt. DJ Sandstorm, Republica, Ready to Go, Alter Ego met Rocker, Jamiroquai, Cry, Kenneth Heat, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Gwen Stefani, What You're Waiting For, The Bravery, Honest Mistake en New Order, Blue Monday, Operation DJ Sandstorm zeg je nog altijd in de mix? In de mix! Sandstorm in de mix met Republica Ready to Go, Alter Ego, Rocker, Jami, Raikwa, Kenneth Heat, Earth and the Fire, Boogie Wonderland, Gwen Stefani, What You're Waiting for, The Bravery, Honest Mistake mistaken New Order Blue Monday. Ja! Nou, klein applaus. Ja, het was uh, bijna half tien, dat wou ik eigenlijk zeggen. We moeten nog even iets doen aan die dvd's en cd's. Ja, want we eh. hebben 50 dvd's. Ik herhaal, 50. Dus niet één, niet, niet twee, twee, niet drie, drie niet <laughs> maar 50 dvd's. Vijf, niet zes, niet Nou, dit zeven, kan al een hele lange avond worden. acht, geen nee. En dat geldt ook voor uh, de cd's. We hebben ook 50 cd's. Dus niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar 50 cd's. Nou, dat bij elkaar maakt een hele hoop uren aan ongelooflijke hard gelach. En in het kader van 3FM Series Comedy Week. Kun jij die winnen? En de vraag, meneer Roel Veenstra... Geen 31, geen 32... Och, hij zit er nog midden in. De vraag... De vraag die elke luisteraar zichzelf stelt, en natuurlijk ook aan ons, is... Hoe gaan wij die in godsnaam bemachtigen? Hoe kan ik in godsnaam kans maken op een leven lang lachen? Niet 47, niet 48, niet maar 50! DVD's. En hoeveel CD's ook alweer, zijn? je? <laughs> Geintje ik zit het hele verhaal uit de doeken te doen, hè? Ja. Terwijl je aan het eh, was. Eh, een vraag? Was je, moest er een vraag komen? Eh, nou, we hadden er straks een, een kleine oproep gedaan om foto's waar je heel hard om moet lachen van jezelf te sturen. We hebben er wel geteld één <laughs> binnengekregen. Dat dus dat is, niemand volgens dat mij. Dat is geen goed idee. Nee, we zoeken nog een ander actiemechanisme om die, niet één, niet, die dvd's en cd's weg te geven. Ja. Um, we zouden het aan het ringtone-spel kunnen hangen... maar dat vind ik, dat vind ik eigenlijk Een, dat vind ik een entiteit op zich, weet je wel? Ik vind dat niet goed. Ja. Moeten we anders... Wacht, we doen het als volgt. We gaan nu even het ringtone-spel spelen. Ja. Dat is ook een, een, een niet onderdeel van de vrijdagavond. Precies. De jour du... Uh, wat is vrijdag ook weer, joh? Jij bent in Parijs geweest? Eh, ik weet echt niet meer. Vin blanc. Jij speak any French? Uh, oui, un peu. Friday in French. Vendredi. Thank Vendredi? Vendredi. Oei. Ja, en waar je ook weer hele, je weet het niet meer, hè? Oh ja, dat oh ja, ringtone spel. En dat we dan gewoon, nou ja, weet je, sms maar naar 3333 waarom jij die dvd's en cd's wil. Is dat een idee? Ja. Waarom wil jij een leven lang lachen? Waarom wil jij 50 dvd's en 50 cd's? Waarom wil jij een leven lang lachen? Ja. Dat vind ik een mooie vind vraagstelling. Mooi. Ja. Waar gaan men dat dan naartoe sturen? 3, nog één keer. 3, 3, 3, 3! Voor de mensen die het niet verstaan hebben. <laughs> Klootzak. 3-3-3-3! <laughs> <laughs> SMS dus daarheen waarom jij een leven lang wil lachen. En wie weet maak jij kans op 50 dvd's van allerlei leuke grappenmakers en 50 cd's. Dat is toch heel mooi, dat pik je toch even mee. Dat pik je mee, jongen. Uh, Het Gaan we dat nu doen? Ja, oh. waarom ook niet. Ook uh, nog, dan gooi je eh, gewoon alles door elkaar. Ja, kan mij <laughs> schelen. Ik zit even te denken welke ik weer heb voorbereid voor vandaag. Ik kom er even niet op. Oh, waarom, oh, was het deze? Lekker gestructureerd weer. <laughs> ja, ik zie zoveel dus van die kringen staan, ah, joh. Weekend over een half uur. Ja, nee, ik ben eruit, ik ben eruit. Je bent eruit? ja, oh we hebben weer een eh, middag op het Centraal Station doorgebracht. Eh, normaal gesproken staan we erachter, maar dit was dan eventjes wat lekker warmer. Onder en, een doos. Ehm, <laughs> ja, onder een doos. Je herkent Michiel aan zijn niet-Hollandse kapsel. En het bordje slechts 10 euro, wie maakt me los? Um, twee ringtones. We hebben dus eh, net zo lang gewacht tot de twee telefoons afgingen. Ja, wacht, ik, zit er, ik heb ook ineens een soort eh, voorstelling voor me... dat jij gewoon zo'n straatmuzikant bent. Dat je gewoon een bordje neergezet hebt. We willen even pissen. En dat er een hele rij <laughs> mensen achter staan die staan te wachten om geld te geven dat je weer terug bent. Dit is nou, echt zo sorry. slecht. Ga verder. Eh, twee ringtones door elkaar heen, welke zijn het? Nou, die ene is eh, duidelijk, maar, die wat ander... Is, wat is die ander? Als je een eh, idee hebt, 0909-1336... Eh, en als je geen idee hebt, bel ook maar eventjes. Want het uh, kunnen, we lachen. Wel leuk als, <laughs> ja, het van... Uh, Smit, nee, fout. 0909 Wat kunnen we eigenlijk weggeven in casu de... het, het ringtone-spel. Nou, we trekken alle laden op. ja, ze kunnen... De, de, drie dubbels van arbeidsvitamine? Al die lekkerheden van de... oh, en we staan veel op, mensen. <laughs> drie dubbels van arbeidsvitamine krijg je als je weet wat dit is dan. Hallo met radio. Hallo met Dirk. Dirk! De wildprikker. De wildprikker. Oh, oh, jij gaat wildprikken, ja. Maar uh, heb je ook erg geleerd welke twee uh, ringtones dit zijn? Nou, van Velzen, dat mag duidelijk zijn dan, baby. ik dat is hartstikke goed. Maar ja, wat is die ander? Eh, ja, daar zat ik mij nou ook al te vragen. Uh, ehm, uh, Christina Aguilera, weet ik. Nee, dit is... maar ook echt heel erg fout. Ik zal hem nog één keer laten horen. ja ik weet niet waar jou zit, maar ik zie de Sint al komen, hoor. Ja, je moet er doorheen luisteren. Dat is het lastige natuurlijk, hè. Hallo, met radio. Hallo, met Herman. Herman! Hey! Ten er wel twee. Nou, ja, gezellig. Goed bezig, Herman. Ja, zeker wel, hè. Eh, uh, idee? Ja, wij dachten aan Hendrik Jan de Tuinman met een nieuwe schoffel die <laughs> nieuwe schoffel ook. Nee, die hebben we nog niet gehad van de platenmaatschappij. Maar het, het scheelt niet veel, hoor. Jammer, jammer, jammer. Bijna goed, Herman. Bijna. Nou, de, <laughs> we gaan even werken. Hallo, met radio. Hallo, met Luc. Luc! Ik ehm, dacht er inderdaad ook van Velsen in te horen, ja. Ja. En ook U2 met de Saints Are ja! nou, nou, nou. jongen. Ik kan ze nog eventjes eh, in het kort uh, ook los van elkaar nee, hoor. Nee, dit, hoor? Dit is... eh. de... The Saints is coming. The Saints is coming. Heel goed. Uh, ik ben eh, als enige weer meezingen. Ja. Oh, ja, leuk. Ja. Zing je altijd even mee met deze. Nou, <laughs> ik denk dat ik niet zo high kan zingen. genoeg, hè? ja, prima. Maar eh, hartstikke goed zeg, eh, Luc. Jij krijgt van ons niet één, niet twee, maar, <laughs> drie cd's. 60 jaar bezietenwieden. Kom naar je toe. Ah, dat is hartstikke mooi. En wat zeg je dan tegen ome Gerard? Hartstikke bedankt, Ik uh, eh, had niet anders willen verwachten. Dankjewel, uh, Oké dan. Dag. Dankjewel. Extra weekend. Ik doe mijn veenstra. Vrijdag op 3 Extra weekend. Thank God it's Friday. alegría. La, la, la. Semi een zusje hebt. En eh, dit was 1991, 92, 92. 91, inderdaad. En eh, het leuke was, ik had eh, toen een wat November jonger November 1991, dus ook 92 begin. Ja, precies. Dat is het. En het leuke was, mijn zusje was wat klein. En die verstond echt dat Kurt Cobain zong... Benny Nijman! dus Benny Nijman, dit is, weet je Maar ja, het was ook gewoon eh, oh, Weird Al Yankovic, we hadden het net even over. Die heeft eh, Smells Like Teen, uh, Smells Like Nirvana. Ja, <laughs> ja. en waarin hij ook echt zei van... Well, I don't know what I'm singing. Here we are now, we're Nirvana, Garage Band, uh, Seattle. Well, it sure beats racing cattle. <laughs> Geweldige versie ook. Sing correctly, we don't wanna. Nirvana dus een Smells Like Teen Spirit. En daarvoor All Saints met een nieuwe single. Rocksteady. Ja, dankjewel. Ik, ik, ik was heel hard aan het nadenken, maar kwam er even niet op. Ondertussen zitten we ook midden in die actie voor die 50 eh, dvd's en 50 cd's. Gerard, heb je enig idee welk overtuigend sms'je wij moeten laten gaan winnen? Want eh, eh, terwijl we dat uitzoeken, moeten we namelijk ook al een beetje richting... Ja, en ik heb ook nog... Kijken wat ik voor je kan doen. Request! Maar ik heb ook nog de foute one-liner top 10. Ja, ook nog. Proost. Even niezen. Eh, als je hem laat wil horen, moet je hem eventjes sms'en op 3333. Maar ik heb, ik, heb, voor je ik heb op zich iemand die iets heel leuks ge-sms'd heeft. Waarom hij of zij, in dit geval, ik heb geen flauw idee wie, de, wie het is... Die ehm, de aanmerking zou kunnen komen voor 50 dvd's en cd's met cabaret daarop. Moet hij weer niet zien, Ja, ik weet niet wat het is. Ik een allergische reactie. Is een nieuwe ehm, deo? Ja, dat zal het zijn. Maar eh, eh, vertel, wie, wie? Want dan moeten we maar even gaan bellen dan. Nee, nou, ik ga nu gewoon bellen. Ja, oké. 3FM. Serious eh, even kijken hoor. 06. Niet hard te bevoorlezen helemaal, hè? dat is ook zo Hou wordt even binnen, Gerard. Hou wordt even hey, hoe binnen. Hoe overgaan weer, Ik weet het echt niet. Kijk of hij ook opneemt. Zou op zich een aardige geste zijn. Ja. Want die gaat gewoon... Hallo? Hallo? Met wie? Met Azam. Azam! hey! met, uh, met en Michiel, je vriendjes van de radio. Hé, hey, geweldig. Nou, ja, uh, het is namelijk zo. Waarom zou jij nou een leven lang willen lachen? Waarom zou ik nou een leven lang willen lachen? Ja, leg dat eens even uitgebreid nou, Zal je wel met me mee dan? Oké. Oh, wacht nou. Je, je, gaat echt het hele ding, want kijk, wij weten dus al enigszins wat je gaat zeggen... maar dat ga je ook echt helemaal zeggen, begrijp ik nu. Oh, echt waar? Maar er moet, er moet wel één van jullie met me meegaan, uh, eh, zeggen. Nee, nee, eh, jij gaat het doen. Ja, want Jij gaat het eh, dingetje doen. Het gaat hier om 50. Oké. Nou, want je leeft geen 50 keer. Je leeft geen 49 keer. Je leeft geen 48... Moet ik nou echt allemaal afvragen? Ja. Oh. computer je leeft geen 47 keer. Je leeft geen 46 keer. Je leeft geen... Nou, kom, doe nou mee alsjeblieft. Je, leeft geen 45 keer. Je leeft geen 44 keer. Je leeft geen 43 keer. Je leeft geen 42 Ja, ja, ja, ja, ja. Assam, ik vind het goed. Je leeft maar één keer. Pretty! Ja! <laughs> Dat betekent, Assam, dat jij er vandoor gaat met niet één. Niet vreemd. <laughs> maar je krijgt 50 dvd's. Oh, oh nou. Met allemaal grappenmakers. En je krijgt ook, want je zit ook wel eens in de auto... je krijgt ook gewoon 50 cd's met alleen ah, maar cabaretten. geweldig, jongen. En er zit van alles bij. Joep van het Hek, Herman Vinkers, eh, Brigitte Kaandorp... Eh, de, de, Jurgen Rijman. Het gaat maar het Het is allemaal goed, het is allemaal goed. Wat ga je ermee doen? Ehm, lachen, denk ik. Ja, dat lijkt mij ook, hè. <laughs> En ik, ben, ik ben bang, eh, Azam, dat je moet gaan verhuizen. Want eh, probeer maar eens de kast te vinden waar je dit allemaal in moet gaan zetten. Oké, ik heb mijn bed nog, eh, nog eh, hier in mijn kamer die niet echt nodig is, dus dat kan wel eruit. Jij slaapt gewoon niet meer, je denkt dat sla ik gewoon over? Ja, ja ik slaap gewoon eh, beneden op de bank of zoiets. Nou, oké, nou prima. Nou, lijkt me goed. Geen vrouw ook meer, je gaat gewoon <laughs> de kast gebruiken. Ja. Azam, het komt naar je toe, man. Gefeliciteerd een leven lang lachen. Hé, <laughs> dankjewel. this off forever. I've got to tell you sometime. But when I try and say it, my mouth just gives up and dies. Yeah. doe bij jou zit, maar eh, ik ruik eh, de dennen al Ik, eh, ik heb zo'n heel flauw vermoeden dat, dat we er weer bijna in zitten. Ja, hè? ja, zie je wel die kerstlampjes? En was, hij, dit nou, was hij niet gisteren in, in het pand? Hij was gisteren in het pand. Meneer en, Special. Duke Special. Heb je hem een glaasje thee aangeboden? Ja, theedoek. Aha. <laughs> en eh, nou ja, het is, eh, ja, het was een heel leuke kind. Het is geweldig. Er is, Wat is dit nou ja, allemaal, We hebben hier een foto en die lijkt zo op jou. Ja, Oké, dit, is, eh, dit is een friend of yours, Lauren? Ja, ja. one Mr. Frank I Smith. Give, I want to give a shout out to uh, my homie Frank Smith. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, in Los Angeles. And hey, he, he looks like me. Yeah. I, you remind me so, so much of him. I'm still not quite sure if it's a compliment or... It's you... totally a compliment. Okay. Uh, Gerard, totally, totally doe jij die top 10 one-liners? Uh, uh, uh, listen to this, guys. Um, nog steeds Madelon van Boom Chicago in de studio. Gerard has a Oh my god. Ik krijg nu een foto te zien. <laughs> He looks a lot like you. Except See? for the beard. Okay, yeah, but usually he doesn't have a beard. So if you imagine him with just like... <gasps> if you imagine scary. him with just like stubble... You look so <laughs> much like him. Ik heb nu een foto van, uh, van die Frank uh, in mijn handen en ik lijk echt op hem. Ja, je lijkt echt op je zit Ongelooflijk. Really cool er is een tweede Michiel Veenstra. Veenstra, Veenstra. Ja, we maken hier, het is letterlijk ja, Veenstra, eh. nou, het is eh, eh, leuk, Michiel. Want ehm, ik, ik, ik koop wel eens damesbladen, omdat ik dan in de gaten moet houden hoe ik s'avonds moet liggen. Dan weet je wat je kunt aantreffen als je een rokje uittrekt. Precies. <laughs> Geen idee wat ik net zei. Ik zei, iets te, ik iets te snel precies. Nee, nou gaan door. En ze hebben een, eh, in een niet nader te noemen blad... hebben ze een foute one-liner top 10 gemaakt... van oh, dingen die mannen in de kroeg tegen vrouwen roepen. Wrong pick-up lines, guys. This, this, could be interesting. Dit is de nummer 10. Ik ben hier nieuw. Kun je mij de routebeschrijving naar je flat geven? Eh. Nummer 9. Zullen we een pizza halen, daarna seks hebben? Of hou je niet van pizza? Eh. Nummer 8. Als jij mij denkt te kunnen versieren, dan heb je het goed. <clears throat> Nummer 7. Hoe wil jij je eitje morgenochtend? How do you like your eggs in the morning? No, that, hmm. I like mine with a kiss. Boil the fried. I'm satisfied. Sorry, ik sla even door. <laughs> Nummer 6. Vanavond heb ik seks met jou, dus kun je er net zo goed bij zijn. Nummer 5. Ik ben homo. Kun je mij bekeren? Ah. Nummer 4. Dat is een leuk bloesje. Combineert prima met mijn vloerbedekking hey Gerrit, ze zijn zo slecht ja, maar dat, is zelfs als grap niet leuk nee, zijn. Maar hier, op nummer drie gewoon. Jij bent toch Claudia Schiever, of niet? Dat kan ook echt niet meer. Nummer twee, sorry, ik ben mijn telefoonnummer kwijt. En eh, mag ik eh, de jouwe even lenen? En de allerergste, en die, die slaat ook nog een beetje op jou ook, Michiel. Wat nou weer? Nummer één in de foute one-liner top 10 is... Ga je mee de eentjes in mijn badkuip voeren? <laughs> Nou zal kijken wat ik voor je kan doen. Oh ja. Ellende dit zeg. We gaan even iemand bellen die een eh, plaat heeft. ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. En bovendien dan ook gelijk als ze je platen bij uithalen... dan ik zal eh, kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt erbij. En dan zitten we bijna aan het einde van deze extra weekend, man. Ondertussen gaan de gasten van Boom Chicago worden. Thank you so much Thanks here. for coming. Thank you. It was a lot of fun. Lauren van Boom Chicago. En we wachten op het applaus. Thank you guys. Ondertussen gaan we even naar uh, Sophia. Ja, hoi. Hey. Welkom op de radio, Sofia. Ja, dankjewel. Jij, en alleen maar jij, gaat bepalen wat de laatste plaat in dit programma wordt. Ja. Want eh, je hebt onze plaat ge-sms in het kader van de Ik zou kijken wat ik voor je kan doen request. Inderdaad. Request. wat wil je horen, Sofia? Ik wil graag Outcast horen met Hey uh. Ga jij naar een feestje? Uh, nou, dat niet, maar met de nummer kom ik wel in de moed. Ik wou net zeggen. Heel goed. Nou, ik heb goed nieuws voor je in het kader. We gaan de plaat en draaien en je krijgt een... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen t-shirt. Wow. Oké, okay, dankjewel. Veel plezier ermee. Als je hem eenmaal hebt, stuur dan even een foto van hoe je eruit ziet zonder. Uh, <laughs> ja. Oké. Sorry, Sofia, voor deze laatste opmerking. Het spijt ons bijzonder. Goed Oké. Uh, Gerard. Baby dolls. Gerard. Ja. Het is bijna tien uur. Oh. Is het programma voorbij? Zie je dat veld? Ja. Dat moeten wij ruimen. Oh. <laughs> Wat een zakkenwerk. Ja. Nou, tot zover dan eh, extra weekend voor deze vrijdagavond. Ik vond het weer een hoogtepuntje hoor. Ik ook. Heb je al enig idee wat we volgende week gaan doen? Nee, maar tot die tijd... Uh, spannend muziekje! Oh, maar straks natuurlijk veel meer yo-yo, hip-hop, uh, rap, uh, to the hip, to de hop, to the bitty, to the, met 3 voor 12 XL, hè? Yeah, baby. En daarna weer eh, de Freaknacht. Oh ja, ook op tv. Ook op Nederland 1. Vanaf ga, 1 uur. Ik ga wel kijken hoor. Ik zit er klaar. Ik ben opgekleed. Ik heb een stropdas om. Ja, even, eh, hou je dat aan? Ja. Weet je nog zeker? Ja, ik denk er nog over. Wel op tv hè? Ja, ik weet het. Hmm. Wow, wat was dat? Nou, ik heb net een cadeau gekocht op internet. Via Ideal in mijn eigen internetbetaalomgeving. Waarmee? Met Ideal. Je aankopen betalen op internet via je eigen internetbankieren. Heel veilig en vertrouwd dus. Je kan er op heel veel sites mee betalen en het is makkelijk en snel. Kijk maar op ideal.nl. Ideal. Vertrouwd veilig. Ideal wordt ondersteund door de ABN AMRO, Rabobank en Postbank. Heb jij een VMBO of MBO-opleiding en zoek je werk? Dat komt goed uit, want timing vindt in no time precies die job die bij je past. En daarom zijn we door mensen zoals jij gekozen tot beste uitzendbureau van het jaar. Dus stap binnen bij een van onze 50 vestigingen of kijk op timing.nl. Timing, ieder zijn werk. Met de Groene Sint. Groene Sint met Dolf. Ik ga voor u het eerste lied ever over de Groene Sinterklaas draaien. Nog niet weer zo'n dom Sinterklaas liedje. Nee, nee, Groene Sint, er zitten diepere lagen in. Het vertelt dat de Groene Sint alleen maar eerlijke cadeautjes koopt. Oh. Gemaakt